Een man nog een dier iets misdaan. Ik deed altijd goed. Nu is mijn land plots in opstand gegaan. Overal stroomt bloed. Al wat bezat ben ik weg. Niemand weet hoe ik zwaar verlaten, hier langs de straten. Ik kan het leven haten, welk droevig Niet Niet wat mij spaarde, een hel is aarde. Die mij aan, arme Spaanse vluchteling. nacht op nacht, bommen vallen op straat. Angst weer klinkt, pure worden staal en het breed resultaat. Dood en verminkt, niemand op aarde staat het lot ons treft, ik zwerf verlaten. Hier langs de straten, ik kan het leven haten, terwijl ik droevig zing. Niet wat mij spaarde, een hel is aarde, die mij aan, arme Spaanse vluchteling. Gesmeed, heb geschreid en gezucht. Het hielp niet zo nee. Doodsangst nabij ben ik mijn land uitgevlucht. Smart bleef maar alleen. Elk die me liefde gaf, rust hem ver weg in het graf ik zwer verlaten, hier langs de straten. Ik kan het leven haten, welk droevig zing, Niets wat mij spaarde, een hel is aarde. Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling.